vertrouwd. En zonder jou tegenaan is elke wat moet ik nou? Zo zonder jou ben ik alleen. Zo zonder jou.